Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Meerdere verdachten van de kunstroof in het Drents Museum komen uit Noord-Holland. Dat zegt de politie na onderzoek. Sinds de overval afgelopen weekend is op verschillende plekken onderzoek gedaan. Volgens de politie zijn daarbij interessante sporen gevonden. Een van de vluchtauto's werd bijvoorbeeld gestolen in Alkmaar... en de wagen is kort na de roof uitgebrand teruggevonden in Rolde. Bij de diefstal werden Roemeense kunstschatten gestolen. De directeur van het museum in Roemenië dat de stukken uitleende is inmiddels ontslagen. De coalitiepartijen zijn het niet met elkaar eens over het verhogen van de NAVO-norm. Dit kabinet geeft 2% van het bruto binnenlands product aan defensie... maar volgens NAVO-baas Rutte en de Amerikaanse president Trump... moet dat percentage flink omhoog. PVV en BBB vinden het niet nodig om de norm te verhogen. De VVD wil wel meer investeren. NSC wil de discussie over de verhoging heel voorzichtig voeren. De regering van Sierra Leone zegt nog geen contact met Nederland te hebben gehad over Bolle Jos. Afgelopen weekend dook hij op op beelden van een kerkdienst. Hij zat vlakbij de president. Volgens de minister van Informatie hebben Interpol, de Nederlandse regering en politie... nog niet gezegd dat ze iemand zoeken die op de lijst staat van meest gezochte criminelen van Europa. In juni werd Jos L. in Nederland bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor betrokkenheid bij drugstransporten. Daarnaast zou hij opdracht hebben gegeven tot moord. Sierra Leone zegt nu zelf een onderzoek te beginnen. Ricardo Callao heeft als eerste Nederlander op elk continent de hoogste vulkaantop beklommen. De laatste die hij beklom was Mount Sidley op de Zuidpool. Het was nog even spannend of het zou lukken, omdat drie pogingen mislukten na slecht weer en de medische evacuatie van de gids. De vierde keer lukte het wel bij een temperatuur van min 35.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 Touch me, but don't take me down. Whenever I, whenever I am away from you, my alibi is telling me that I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity, oh yeah. I can't seem to find somebody good as wonderful baby as you. sure show in a world that's constantly changing. How can I be sure? I'll be sure with you. U luistert altijd nog naar tussen app en vloed. was Shelby Lynn, onthoud die naam. Die ga ik in de toekomst wel meer draaien. Want zij uh, maakt prachtige uitvoeringen van liedjes van Dusty Springfield. How Can I Be Sure was daar een mooi voorbeeld van. Dit is Crystal Crystal Gale, zo moet ik het zeggen.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 some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I Crystal Gale, Don't It Make My Brown Eyes Blue. Nou, ik heb geen blauwe ogen, dus mijn eh, ogen waren al blauw. Nou, een beetje, beetje grijsblauw, hè? Dat is ook de meest voorkomende kleur van oogjes, denk ik. We gaan eh, naar het volgende nummer. En dat... Een beetje een zeemansliedje.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 We Got Tonight. Kenny Rogers en China eh, Easton, We Got Tonight. Nou, de volgende, daar weet ik zeker dat ik daar een hele hoop mensen een plezier mee doen. De Moody Blues met Had to Fall in Love. James Taylor, You Got a Friend.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 Oh, yeah, baby, to see you again. spring, summer, or fall. Now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. if the sky above you Nature turned dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud now. I'll be knocking upon your door. You just call. or fall, Yeah. All you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? people can be so cold, they'll hurt you and desert you Will take your soul if you let them? Oh, yeah, but don't you let them. You just call out mind. geschreven, You Got A Friend. Maar eh, James Taylor heeft daar toch eh, denk ik wel de grootste hit mee gehad. Art Garfunkel heeft behalve zijn samenwerking met Paul Simon... Eh, in het duo Simon en Garfunkel natuurlijk hit na hit gescoord... maar hij heeft ook prachtige soloalbums gemaakt. En ook albums samen met Maya Sharp en Butley Monlock. dat zijn voor u onbekende namen, voor mij ook trouwens hoor. Maar het klinkt erg mooi. En het volgende nummer is Another Lonely One. Nee, Another Only One. Ik moet het wel goed uh, vertellen. Prachtig nummer. Art Garfunkel samen met uh, eh, Bertley en Maya Sharp. I thought my searching was done when I found Art Garfunkel samen met eh, Maya Sharp en Butley Modlock. Twee onbekende namen, maar een prachtig album. All By Myself werd eh, vertolkt door eh, Mariah Carey onder andere. Nielsen natuurlijk, maar ook Carly Simon heeft daar haar versie van gemaakt. When I was young, I never needed anyone. Making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. so distant and obscure remains the cure. Ja, je zou een beetje denken aan Celine Dion eigenlijk als je het hoort. Maar het was toch echt eh, Carly Simon die het zong. Niet onverdienstelijk, mag ik zeggen, luisteraars. Elvis, we gaan even wegzwijmelen naar vroeger. I can't help falling in love with you. Wise men say Only fools run love. luisteraars. En the minute you're gone, dan eh, stort ik alweer in huilen uit. Nee, een beetje overdreven, maar ik vind het een mooi liedje. En het wordt gezongen door eh, Cliff Richard. The minute you're gone. The minute you're gone, I cry. The minute you're gone, I die. Before you walk out of sight. I'm like a child all alone at night. I stare into emptiness. I'm filled with such loneliness. The world goes from right to wrong the minute you're gone. you're gone, I say Please don't stay away too long you're gone, I say, please don't stay away too long. The minute you're gone. Good old Cliff Richard, The Minute You're Gone. We gaan luisteren naar een mooie, vrij onbekende van de, eh, niemand minder dan Frans Halsema. Nederlandstalig product. elke avond als de beeldbuis is gedoofd. Meneer loop ik er de brui aan heeft gegeven, valt er bij mijn laatste drankje na het laatste journaal. Een gedachte, niemands landje, tot mijn thee en het ochtendmaal. Al mijn twijfels, al mijn zorgen, die heel diep zaten verborgen ga dan met me aan de haal. Tot aan de morgen zou mijn eerste vlam nog wel eens aan me denken. Zou mijn autopet nog in dat schuurtje staan? Zal ik mezelf nog maar één borreltje inschenken? Heeft Fred Emmer zijn pyjama alweer aan. Zou mijn zoontje lekker rustig liggen slapen? Zou dat vliegtuig dat ik hoor naar New York gaan? Zou God werkelijk de mens hebben geschapen? Heb ik mijn autodeuren wel op slot gedaan? Elke avond als de beeldbuis is gedoofd Meneer loop ik er de brui aan heeft gegeven En als Sonja alweer thuis is na het laatste journaal En er niks meer voor de buis is tot mijn thee en het ochtendmaal Kom ik op een paar gedachten die ook rustig konden wachten een soort sprookje dat ontstond in duizend nachten. Zou die mensen aap in Artes ook al pit? Staat dat leuke wagentje nog op de maan? Zou op Duitsland nog een goede film zitten? Rollen nu golven ook steeds af en aan. Staat de zon te branden boven de Sahara. Wordt er net zoveel gelachen als gehuild. Zend het tros uit morgenavond of de varen. Is de wereld werkelijk binnenkort vervuild? Elke avond als de beeldbuis is gedoofd En ik eindelijk aan mezelf toe kan komen Kijk ik even naar mijn leven, naar mijn eigen journaal En ik denk met angst en beven aan mijn eigen verhaal Al die twijfels, al die zorgen hou ik toch liever verborgen en ik pak de gids en denk Wat komt er morgen Frans Halsema. En van eh, Frans Halsema gaan we weer Engelstalig verder luisteren met Alison Krauss. Baby Mine. Luistert nog steeds naar tussen app en vloed. Kraus was dat luisteraar met Baby Mine. Ik heb nog een minuutje of zes te gaan.